Marjon Koekoek met het NOS-journaal. Staatssecretaris Teven zet vraagtekens bij de eigen bijdrage die sinds begin dit jaar in de geestelijke gezondheidszorg moet worden betaald. Hij is bang dat door de eigen bijdrage meer mensen met psychische problemen met justitie in aanraking komen. Dat is niet de weg die we moeten gaan, zei Teven bij BNR Nieuwsradio. Sinds dit jaar moet een eigen bijdrage in de GGZ worden betaald. Het kabinet wil op die manier de zorgkosten terugdringen. In de Rotterdamse haven is een man om het leven gekomen door een ongeluk in een bedrijf dat papier verhandelt. Een rol papier van een paar honderd kilo kwam terecht op de man van 60. Hij raakte zeer ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. Waardoor de rol papier is gevallen is niet duidelijk. De politie doet onderzoek, ook de arbeidsinspectie heeft een onderzoek ingesteld. Bij opname voor een nieuw realityprogramma van RTL is het medisch beroepsgeheim geschonden. Dat zeggen een hoogleraar medisch recht en een medisch ethicus in Nieuwsuur. TV-producent iWorks maakt voor het programma opname op de afdeling spoedeisende hulp van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Volgens het ziekenhuis wordt in principe vooraf om toestemming gevraagd voor het opnemen van behandelingen en gesprekken met patiënten. Iworks filmde onder meer zonder toestemming een vertrouwelijk gesprek met een kinderarts. Het ziekenhuis bood in Nieuwsuur voor dat ene geval excuses aan, maar zegt dat er verder geen regels zijn overtreden. Astronomen hebben bevestigd dat een planeet die in 2009 werd ontdekt vooral uit water bestaat. Dat is duidelijk geworden door waarnemingen van de ruimtetelescoop Hubble. Het gaat om de planeet die de naam GJ1214b heeft gekregen. De planeet is 40 lichtjaren van de aarde verwijderd.